Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump gaat militairen sturen naar de stad Portland. Volgens hem is dat nodig om binnenlandse terroristen aan te pakken. De militairen zouden worden ingezet om faciliteiten van de immigratie- en douanedienst ICE te verdedigen. Het is nog niet duidelijk wanneer de troepen aankomen. De burgemeester van Portland geeft kritiek op het voornemen van Trump... en zegt dat er geen reden is om de troepen te sturen. De gouverneur van de staat Oregon, waar Portland in ligt, zegt dat Trump zijn macht misbruikt. Trump stuurde eerder al militairen naar Los Angeles en de hoofdstad Washington. In Waalwijk is een vrouw omgekomen nadat ze de snelweg was overgestoken en werd aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde op de A59 tussen Waalwijk en Den Bosch. Het slachtoffer overleed ter plekke aan haar verwondingen. Het is niet duidelijk waarom ze de snelweg overstak. De auto die haar raakte kwam enkele honderden meters verderop zwaar beschadigd tot stilstand. De snelweg is nog afgesloten voor onderzoek. In India zijn zeker 38 mensen omgekomen toen ze een glimp wilden opvangen van een bekende politicus en acteur. Ze werden verdrukt bij een toespraak van de man vanaf een bus. Onder de doden zijn acht kinderen. Tientallen mensen raakten gewond. De ingangen van het Oktoberfest in München zijn gistermiddag afgesloten vanwege de drukte. Er waren zoveel mensen dat er op sommige plekken paniek ontstond omdat mensen geen kant meer op konden. Het feest, waarbij mensen bier drinken aan lange tafels, is altijd al druk... maar vanmiddag waren er te veel mensen op afgekomen. De chaos werd vergroot door een plotselinge wijziging bij de reservering in de tenten. Na een uur gingen de ingangen van het terrein in München weer open.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 I got a house with windows and doors. I'll show you mine. amore già mattina. Questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai. C'è chi credente non ti arrende. naar de zon, hij roept je naam. Dit is jouw moment, dus ga nu maar staan.